Bye. takes a look to the soul. Girl, I'm Grab onto me, it's It's instantly. Move, not move, I do, I can be cool. intrude. You ain't to be rude. Shut the fuck up. House is what you made of. Drink something to sip. Feel shit. Light my cig. Rub my tits. Nintendo. Jeez though. Boys wet dream. Can't realistic. Don't think so. Ready to go. House. 106.9, 104.5. Zie het met nu. DJ Dion Sydney, non-stop in de mix. En zometeen de one and only DJ JK. Tot aan 12 uur is dit op CFM's antwoord. Zie het. Ik zeg, hou hem hier. En trek je stoute dansschoenen aan. Oh! Thank you. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Put your hands up. Put your hands up. hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. We'll be right back. CFM Zandvoort 106.9. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Na drie uur lang dance. Op Zandvoorts Lokale Radio. Je hebt gehoord, alle hete nieuwtjes, de Party Guide, Tweets Beats. Een daverende set van Ramonski, DJ Dion Sydney en DJ JK. Ik zeg, volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je. Zet hem gewoon hier op jouw 106.9 vast. 104.5 van natuurlijk ook als je hem op de kabel beluistert. En volgende week zijn we er weer bij je. De vrienden van de radio. Dit was Shit. Tot ziens. En even een goed weekend.